uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemaakt over de uitstoot van dieselmotoren, zoals het weekblad Der Spiegel vrijdag schreef. BMW, Volkswagen, Audi, Porsche en Mercedes zouden onder meer bewust een te kleine, goedkopere reinigingstank in hun dieselauto's hebben laten installeren. Volgens BMW hanteren ze nog een extra reinigingssysteem, waardoor een kleine tank volstaat. Volgens de autobouwer uit München is er wel overleg geweest met de andere fabrikanten, maar ging dat ergens anders over. In grote steden in Brazilië is geprotesteerd tegen het geweld tegen politieagenten. In de staat Rio de Janeiro zijn dit jaar al 91 agenten omgekomen. En dat is meer dan heel vorig jaar. Volgens de demonstranten, politieagenten en hun familieleden... heeft de politie te weinig middelen om tegen de georganiseerde misdaad op te treden. Sinds de Olympische Spelen vorig jaar is de misdaad enorm toegenomen. Terwijl het land door een recessie nauwelijks geld heeft om de wet te handhaven. Bij een schietpartij in de Israëlische ambassade in Jordanië zijn twee doden gevallen en één gewonden. Vlak daarvoor waren Jordaanse bouwvakkers het gebouw binnengegaan voor timmerwerk. Maar waarom er daarna werd geschoten is onduidelijk. Drie mensen raakten gewond, van wie twee Jordaniërs later overleden. Een Israëliër ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het incident gebeurde terwijl de spanningen in het Midden-Oosten weer toenemen. De Arabische landen zijn boos dat Israël detectiepoortjes heeft geplaatst op de Tempelberg. Vrijdag protesteerden duizenden Jordaniërs daartegen. In het zuiden van de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben christelijke milities een groep VN-militairen aangevallen die een konvooi van watervrachtwagens bewaakten. Een Marokkaanse blauwhelm is daarbij gedood. Drie anderen raakten gewond. Het is al vier jaar onrustig in de Centraal-Afrikaanse Republiek... sinds moslimrebellen president Bozizé afzetten. Het weer, vooral in het zuiden en oosten veel regen. In het noorden ook af en toe zon. Het wordt vandaag zo'n 19 graden.